Hij benoemde drie nieuwe legercommandanten en beval de militairen zich terug te trekken... en dat lijkt nu te zijn gebeurd. De actie stond onder leiding van generaal Zuniga, die intussen zou zijn gearresteerd. Zuniga werd eerder deze week ontslagen door de president... omdat hij dreigde met geweld als oud-president Morales opnieuw terugkeert als president. Volgend jaar zijn er weer verkiezingen in Bolivia. Morales trad in 2019 af na beschuldigingen van verkiezingsfraude en vluchtte naar het buitenland. Vrijwel alle medewerkers van de online bank Bunk kunnen eenvoudig gegevens van klanten bekijken. NRC sprak met zeker vier medewerkers die ongehinderd konden gluren in rekeningen van bijvoorbeeld vrienden en collega's. Dat bekijken van een rekening zonder goede reden is een overtreding van de bankiers-eet. Het gaat ook in tegen de eigen gedragscode van Bunk. In een reactie aan NRC zegt de bank dat als het waar is... dit betekent dat de betrokken medewerkers hun beloften en verantwoordelijkheden ernstig hebben geschonden. NRC gaat niet in op het verzoek van de bank om hun identiteit te onthullen. Op het EK voetbal heeft Georgië verrassend gewonnen van Portugal. Het werd 2-0 voor de Georgiërs die zich daarmee hebben geplaatst voor de achtste finales. Net als Portugal dat al was geplaatst en Turkije. De Turken werden tweede in de pool na een 2-1 winst tegen Tsjechië. Eerder op de avond werd Roemenië winnaar van groep 1 e na een 1-1 gelijkspel tegen Slowakije. Beide landen en ook België zijn door naar de volgende ronde. Roemenië is de volgende tegenstander van Oranje. Die wedstrijd is dinsdag om 6 uur in München.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 It's enough for this restless warrior just to be. darling, when that train roll up and out, I come walking out, come walking out, when that, that train roll up and out, I come walking out, come walking out. Well, I say I'm.